Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal de zijn teruggekeerd. Het is een groep van 16 wandelaars die de grote drukte op het vliegveld van de hoofdstad Kathmandu voor is geweest. De komende dagen volgen meer Nederlanders die gerepatrieerd worden. Er zijn geen berichten over Nederlandse slachtoffers van de aardbeving. Bij de aardbeving in de Himalaya zijn meer dan 4000 mensen om het leven gekomen. In Kathmandu is de hulpverlening inmiddels op gang gekomen. Reddingswerkers hebben de meer afgelegen gebieden in Nepal nog niet bereikt. In de Sagrada Familia in Barcelona worden vanavond de slachtoffers herdacht van de vliegramp met Germanwings. Bij de plechtigheid zijn 1200 nabestaanden uit 12 landen. Ook de Spaanse koning en de Nederlandse ambassadeur zijn erbij. Bij de herdenking in de Sagrada Familia worden onder meer 150 kaarsen aangestoken. één voor ieder slachtoffer. Het toestel met 150 inzittenden stortte op 24 maart neer in de Franse Alpen. De co liet het Germanwings toestel neerstorten. Ook voor hem wordt een kaars aangestoken Tien dagen geleden werd in de Dom van Keulen ook een herdenkingsdienst gehouden. En daarbij werden net zoveel kaarsen aangestoken. In het noordoosten van Libië zijn de lichamen gevonden van vijf journalisten. Ze werkten voor een Libisch tv-station en werden sinds augustus vermist. Volgens het Libische leger is terreurgroep IS verantwoordelijk voor hun dood. De vijf reisden in augustus naar de stad Aydabia. Onderweg kwamen ze langs een bolwerk van militante extremisten waar ze werden ontvoerd. Een zesde journalist kon vluchten. De lichamen van de vijf werden gevonden bij de stad Baida, waar de internationaal erkende regering van Libië zetelt. Het weer, vanavond en vannacht droog met weinig wind. Minima tussen plus 2 en min 3 graden. Aan de grond kan het wel 5 graden vriezen. Morgenochtend in het westen enkele buien, in het oosten zon. Smiddags droog en vooral in het westen weer zon. Het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het en ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files, er zijn ook geen aangekondigde snelheidscontroles... maar dat betekent niet dat er geen snelheidscontroles zijn.